Michel Koenen met het NOS-journaal. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje weer hij zat... tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff... maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren ook vertegenwoordigers van Cardiff aanwezig. Na de waken is Sala gecremeerd. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de brexit de oorzaak is. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden... omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen... in het Europese handelssysteem van die rechten. De Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Alle vluchten zijn geschrapt. Zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van München naar Bristol... mochten hun reis niet vervolgen. Voor de 14e zaterdag op rij hebben gele hesjes in Frankrijk gedemonstreerd. De protesten begonnen rustig, maar in verschillende steden leidde het geweld op... en moest de politie traangas inzetten. In Rouen, in het noorden van Frankrijk, raakten vier mensen gewond... toen een automobilist door een menigte van gele hesjes heen wilde rijden. In Parijs riep een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen... naar de bekende filosoof Alain Finkelkraut, die in een krant kritiek had geuit op de gele hesjes. President Macron heeft met afschuw gereageerd daarop. En de bekende Nederlandse YouTuber ZaxTube is overleden. Dat hebben zijn producer en een aantal BN'ers bekendgemaakt. Zakaria Ejewu, die eh, had meer dan 50.000 volgers op YouTube... Nou, alle filmpjes zijn inmiddels offline gehaald. Een sextube die kampte met hartritmestoornissen. Vorige maand werd bekend dat hij vocht voor zijn leven. En waaraan die nu is overleden, dat is nog niet bekend. Het weer het koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan.